Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Alles wijst erop dat de vermiste kinderen Jeffrey en Emma niet meer in leven zijn. Gisteravond laat werd de auto van hun vader teruggevonden in het water in Winschoten. Volgens de politie zijn er meerdere lichamen gevonden. Hoeveel het er zijn en om wie het gaat konden ze gisteravond niet zeggen. Mogelijk horen we daar zo meer over. De kinderen werden afgelopen weekend meegenomen door hun vader. Hij zou in een brief hebben gezegd dat hij ze iets wilde aandoen. De kunstroof in het Drents Museum in Assen zou zijn uitgevoerd in opdracht van een Roemeense bende. Dat zeggen mensen die zijn betrokken bij het onderzoek tegen RTL Nieuws. Begin dit jaar werd onder meer een zeldzame gouden Roemeense helm van duizenden jaren oud gestolen. Deze journalist legt uit wat de criminelen daarmee moeten. je ziet dat wel vaker in het criminele milieu. Dat uh, eh, criminelen interesse hebben in gestolen schilderijen of andere kunststukken. Eh, ze proberen dat dan te retourneren aan justitie in ruil voor een fikse strafvermindering. Dat zou hier ook het geval zijn. De helm zou zijn gestolen om in te zetten als onderhandelingsmateriaal... om een Roemeense crimineel vrij te krijgen. Israël is niet blij met een EU-onderzoek naar mogelijke schendingen in Gaza. Gisteren werd duidelijk dat de Europese Commissie wil uitzoeken of Israël wel voldoet aan de voorwaarden om samen te werken met de EU. Dat was een idee van onze buitenlandminister Veldkamp. Israël zegt dat de EU niet snapt hoe ingewikkeld de situatie in Gaza is. En een opvallend moment gisteren op het filmfestival van Cannes. Acteur Kevin Spacey liep weer over de rode loper. Lange tijd leek het erop dat zijn carrière voorbij was... vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In rechtszaken is hij vrijgesproken en dat is voor zijn collega's genoeg om hem weer te ontcancelen. Spacey hield een korte speech. I would like you all to raise your glasses and just toast to friendship, which can get us through anything in this life. Spacey speelde sinds de jaren 90 in tientallen grote films en series. In Cannes kreeg hij een carrièreprijs. En het weer nog een wisselend dagje met veel wolken, maar het is wel droog. En tussendoor is er ook ruimte voor wat opklaringen met zon. Het wordt 14 tot max 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan nu een paar lange files op de ring bij Amsterdam, de A10. Rijd je bijvoorbeeld op de Ring Noord richting Haarlem... dan sta je bij de Koentunnel ongeveer een kwartier in de file. De ring noord de andere kant op, richting Utrecht... een kwartier vertraging bij Amsterdam Buitenveldert. Op de A9, Anqua richting Amstelveen... tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart een kwartier vertraging. De N247 van Hoorn naar Amsterdam... daar sta je in de file vanaf Wonendam. Dat komt door wegwerkzaamheden bij Broek in Waterland Noord. 10 minuten vertraging hier. En verder loopt het ook vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam.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 Zagen, zagen, wielen, wielen, wagen. Duif komt thuis om de week door te zagen. In dit geval in de studio bij Radio Zandvoort. Welkom luisteraars. Leuk dat je allemaal weer luistert na drie uur lang. Duif zaagt de week door. gaan we lekkere nummers draaien hoor. Lekkere muziek en eh, natuurlijk ook cabaret om het half uur. Hè? En wat allemaal, dat ga ik nog niet verklappen. Hè? De spanning moet hoogwaardig blijven. Maar nogmaals, leuk dat u luistert. Hè? Eh, wat gezellig. En eh, als u ontbijt, nou smakelijk eten mensen. Toch? Een nieuwe zonnige dag. Ik kijk naar buiten. Ja hoor, het zonnetje schittert hier in de studio. En dat vind ik toch zo lekker. Ah, dat vind ik, ah, meestal kan ik lachen, maar soms dan, eh, ja, dan ga ik janken. Dan eh, I cry instead, zeg ik dan, hè? that's bigger than my feet. I can not talk to people that I meet. If I could see it now, I would try to make you sad somehow, but I can't. So I cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna lock myself away, hey, but I'll Again someday I'm gonna do you better hide all the girls I'm gonna break their hearts all around the world Yes, I'm gonna break them in two I'll show you what your loving man can do Until then, I cry instead Wauw, met Janke Duik. again someday. I wanna do you better, hide all the girls. Cause I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two. And show you what your loving man can do. Until then, I'll cry instead. Maggie, Maggie, wakker worden. Wake up, Maggie. hem onder je kin gekieteld. Kom op Maggie, kom op. Wake up Maggie, I think I got something to say to you. It's late September turned into a lover and mother What a lover, you wore me out All you did was wreck my bed And in the morning kicked me in the head Oh Maggie, I couldn't have tried Thank you. Stewart, een van uh, Engelands eh, meest succesvolle zangers. Kan je wel zeggen, eh, populaire zangers moet ik erbij zeggen. Super populair en ja, zeer talentvol. En hij treedt nog altijd op hoor, ook met een American Songbook... waar hij allemaal ja, groene muziek laat horen. Hè? Van Strangers in the Night en zo. En, nou, uh, vreemdelingen in de nacht, maar ook mensen die je kent uit de nacht natuurlijk. Hè? Dat zingt hij ook hoor. Heb je mij persoonlijk doen toekomen via een mailtje. Hij zegt, Charles, dus zo heet ik het, Charles. Hij zegt, Charles, I'm also singing popular songs. Nou ja, je moet ook eh, niet terugkijken. Je moet altijd eh, omdraaien en eh, opnieuw beginnen. Doen de cats ook, hè? Turn around and start again. Slaat dit dan weer op, Dave? Nou ja, we moeten een beetje volhouden. Hè? So you say zoals bij een goede vriend eh, Willem op, maar Kees Veerman nog altijd de zanger van eh, de Cats in die periode. Ja, was mooi, hè? Ik moet ze wat janken, ik moet ze wat janken zeggen. hey, maar eh, hemelse muziek komt ook voor, hè? Hemelse muziek. En sommige mensen in de hemel die missen dan een angel. Travares onder andere, die zijn aan het zoeken, man. Aan het zoeken ondersteund bij een uh, aangenaam deuntje muziek. Dat er helemaal een paar engeltjes mist. Nou, twee van die engeltjes zijn natuurlijk eh, mijn goede vriend Willem Ruist en uh, eh, Gerrie Rutte. Met wie ik op vrijdagavond altijd... vrijdag gebeurt het... nee, vrijdagavond, vrijdagochtend. Vrijdag gebeurt het presenteren. Ook altijd met lekkere muziek trouwens. Ja, dankzij Willem dat natuurlijk weer. love you, love you, love Ja, ik kan me zo voorstellen, luisteraars. Als je zit te ontbijten en je kon niet blijven zitten achter de tafel met, eh, met je ontbijtbordje... en je ging even swingen op dit nummer dat dan eh, ja, het ontbijt wel snel wil zakken. Maar sommige mensen zeggen misschien van... ja, duif, hey, ho, ho, ho, duif. Wij willen even rustig ontbijten. We willen er een onvergetelijk ontbijt van maken. Kan natuurlijk, wil of Unforgettable is ook een titel van een mooi nummer van Nat King Cole. En eh, kent u Nelson Riddle, eh, eh, dames en heren? Nelson Riddle, kent u die? Nou, ik ook niet. Maar goed, het is wel een, een uitstekende orkestleider. En die heeft Nat King Cole voorzien van prachtige muziek. En wat nou het goede nieuws is, daar gaat u van genieten tijdens het ontbijt. Eet smakelijk. Even wegzwijmelen mensen. Bel je eitje rustig. Ik doe er altijd een plakje kaas onder en dan...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 Ja, als je leem bent kan je ook zwijmelen. Over de vloer gewoon. Slof aan, slof uit, mag ook blote voeten. Dat die Sandy ook in de jaren 60. Nelson Riddle in zijn orkest. Mooi, hè? Vindt u ook mooi?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 Net King Cole, het was hem ook net, hè? Het was net King Cole met uh, Unforgettable. En eh, wie ook eh, onvergetelijk was, was natuurlijk onze VVD-leider Hans Wiegel helaas ons ontvallen ik condoleer, eh, dat meen ik serieus, eh, alle betrokkenen, alle mensen die daar eh, direct bij betrokken zijn, familieleden van Hans Wiegel. En hij heeft zelf ook wel een aantal tragedies meegemaakt in zijn leven. Want hij is een, ik geloof zelfs twee echtgenoten verloren. Eentje een auto-ongeluk. En misschien al twee na auto-ongeluk eigenlijk. Ik weet niet. Er, was iets mee. Maar in ieder geval, hij heeft wat dat betreft... Eh, ging het leven niet voorspoedig. Maar zijn carrière ging wel heel voorspoedig. Uh, jongste, het jongste Kamerlid aller tijden, luisteraars. En hij heeft de VVD helemaal op de kaart gezet.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 somebody to lean on. Put your body next to mine. draaide, net, net, uh, draaide ik net eh, King Cole met eh, het orkest van Nelson Ontdekt een eenvoudige, maar briljant. Ja, even je mond houden, eh, meneer. Ze zomaar door me heen te kletsen, dat kan toch allemaal niet? Nee, dat moet ook niet gebeuren hoor. Denk daarom maar. Pardori. Nou goed, in ieder geval, luisteraars, die heb ik meteen de studio uitgeschopt. Dat begrijpt u wel, want die gaat zomaar door me heen zitten kletsen. En daar, ben ik niet op gesteld. Eh, waar ik wel op gesteld ben, is uh, orkestrale muziek. En ook met oude knakkers. Eh, zo'n oude knakker is ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, luisteraars... hou je eventjes vast. Hou je eventjes goed vast. die Martin. En die Martin... Die leek een beetje op Jacques Kloes trouwens, van het van Jacques die was ook een trek hoor, bij de vrouwen Jacques Kloes. Maar Dean Martin, ja, dat was ook een, een vrouwendief, zeg maar. En, maar die had ook hele mooie nummers... Eh, waaronder Dead Samore En eh, eh, omdat het allemaal om de liefde gaat in het leven... wil ik u daar van harte mee kennis laten maken. Die Martin en het orkest onder leiding van Dick Stable... en een koortje erachter. Nou, wat wil u nog meer? We gaan meteen, we gaan meteen nog een beetje naar, naar Italië, hoort u? Een walsje, een walsje. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing me bella. Oh, bella hearts will play tippy tippy tay, tippy tippy tay, like a guitar and When the stars make you drool, just like a pastifazool at some When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. away Britse Dien Dean Martin met een uh, eh, enorm orkest erachter luisteraars. Uh, u luistert naar eh, uh, zaag de Week Door. Dus niet de Week Zaag Duif Door. Nee, dat is gelukkig niet zo. we gaan genieten van cabaret. Ik neem u mee, luisteraars. Even een vol. Ik neem u mee op vakantie met Toon Hermans. Zeg, hoe vind je het doek, mensen? Dat is een mooi doek, hè? Weet je wat het is? Dat is plus. Dat is plus, dat is 40 plus, dat doek. En dat is een Frans doek, dames en heren. En dat komt heel goed uit, want ik ga een Frans liedje zingen. Ja, niet helemaal Frans hoor, want sowieso Frans is het. Eh, mijn Frans ook weer niet. Maar eh, ik ben wel een beetje Franserig van nature. Want ja, dat komt misschien door het zuiden, ik weet het niet. Toen ik een jaar of 16 was, toen liep ik al door Parijs... avec deux Françaises. De Françaises, dat is uh, 2 franc 16, dus dus niet zoveel eigenlijk. <laughs> ja. Ja, en ik heb dat nog, mensen. Als ik een weekend vrij ben hier in Carré... dan vlieg ik even naar de Franse Provence. Dat vind ik zo heerlijk, hè. En ik heb daar een herberg, mensen. Dat moet ik even vertellen. Gezellig, zeg. Gezellig. Een, een herbergje nou zo groot. Het is niks. Als het regent zetten ze het binnen. Het is werkelijk niks. Het is een heel klein herbe. Het mag geen naam hebben. Het heeft ook geen naam trouwens. Hè? Een auberge. Dat heet herberg. Nou, dat staat erop. Auberge. Is van een Franse mevrouw, een aubergine. En dat is... Eh, leuk mens, zeg. Leuk mens. En eh, kopie, kopie, hoor. Terti, Ja, ja, ja. Echte Française. En niet op de mondje gevallen, hoor. Nou, één keer is het toevallig op de te Ja, het had zo'n dikke lip, hè. Ja. Toen zeg ik, uh, qu'est-ce que c'est ça? Toen zegt ze, j'ai tombé sur le petite bouche. Hè. Ik zeg, maar qu'est-ce que c'est ça? Een roe, een roe, een roe, zegt ze. Ja, moet je Frans verspreken natuurlijk, hè. Een losse roe, hè. Maar, uh, ja... Een roe, een roe, een roe, hè. Een losse roe, en dan was ze me gevallen en zo. Maar... Uh, leuk mens en een beetje vlot, weet je wel. S'morgens komt ze mezelf wekken. Klopt ze op de deur en dan roept ze Antoine. en dan roep ik entree. Tante roep ik dan. En dan komt ze de kamer binnen en dan legt ze een eitje. En dat is... Wat? Dat is elke morgen. Chaque matin. Elke morgen legt ze een, een eitje, een, een af. Ja, dat heet zo, een af. zij zeggen af, wij zeggen ei. Wist, wist, je het niet? Wist je dat niet? Ja, ik wist het ook niet, moet ik zeggen. Nee. Maar ik zag die witte dingen liggen, dan denk dat je een Ja. Maar ik vind het zo leuk dat zij zeggen, Anna. Vind je die leuk? Wij zeggen ei. Dat vind ik niks. Een ei. Maar af. Oh, die Fransen hebben leuke woorden. Wij zeggen kip. Vind je wat? Vind ik ook niks kip. Ja. Een Fransman die zegt een poel. Er zit meer kip aan, vind ik. Vind je vind je niet? Een kip. Er is niks. Een ei. Dat komt er zo hard uit, hè? Een ei. Hè? Maar een aaf. Eh, Hoor je het verschil? Een aaf. Eh, het lijkt me ook voor de kip zelf. Lijkt het niet? Vind je niet? Het legt even makkelijker, dacht ik. Zo. Een, uh... Eh, hè? Een ei. Als u nou moest leggen, als u nou zelf moest leggen. wat zou u liever leggen? Een, uh... Eh, Ben je aan het huilen, mevrouw? Ja. Shakespeare heeft het mooi gezegd. Enough is enough. Ja. Oh, het, is een, het is een leuke herberg. Heel eenvoudig. Een zand op de vloer. Eh, lampetkannen. Moet je naar de pomp om water te halen. Maar het is nog dat echte water, dat is nog drijfnat, dat water. Dat is Jawel, ouderwets water. Maar gezellig mensen, maar niks dat je zegt luxe, begrijp. Heel gewoon. Oh, ik vond dat zo leuk toen ik de laatste keer in mijn herbergje daar zat. Toen kwamen er een paar Hollandse dames binnen. En toen zegt die ene dame zegt tegen me, bent u meneer Hermans? Ik zeg, ja mevrouw. Toen zegt ze, mag ik me even voorstellen? Ik zeg, ja, gaat die gang maar. En uh, ja, toen zegt ze, ik ben mevrouw de Boer. Ik zeg, nou, ik vind het goed. En uh, ja verder niks uit. Of het nou mevrouw de Boer of een ander, dat heeft verder niks te betekenen. Ik bedoel, of het nou mevrouw de Boer is of mevrouw de Stoer... kan me niet schelen wie het is of zo. Of je zegt, nou ja, ik zit daar te eten of zo. Nou ja, zit Toon Hermans, zei er nou en wat dan nog. Ik bedoel, dat blauwe of dat mevrouw de Boer weet ik het ben... en dat die er binnenkomt, Als zij al zit. En ik zeg, ja, god, kan mij dat schelen. Of dat je zegt, nou ja, flauw onze... of een met trein of laag, dat ik dat nou ben... of een met draaijes dan ik van mijn heen... of dan van een pakken, en dan wat met regen en mevrouw binnenkomt... eens even te klemmen wij de straatje doen open. Dus je moet draai de komen er nog met letsen, met Klonderbergen, ik komt er gommelen open. En bij relatie trouwen, dan ik je het rol open, En we zwijgen werken. En ik weet en dan komen twee meiden aankloppen ze met de felicitatie. <laughs> komt er verloop met kijken, en dan stuk ik kijk een paakje. Ik zeg, pak jij er ook maar in, dan zal ik met jou wel afrekenen. Ik zeg, ja, dan komen we mogelijk en dan komen Dit is ja, ze Huppert komen, dan schuilen we een kleine komen. En ik kon naar buiten komen, zo tuttige met de viool erbij. En djoeng, de jung, jung, jung. Ik kon allemaal over naar buiten. Het hele dorp zat op zijn kop, weet je wel. Allemaal gekkigheid en zo. Maar ja, ze draaiden er zo omheen, weet je, hè. En eh, ja, eindelijk kwam de aap uit de mouw. Daar had ik ook niet op gerekend, moet ik zeggen. Nee, ik zag wel dat die mouw, dat die wat wijer... dat er een aap in zou zitten. Nou, het was zo'n beest ongeveer, dus... Ik schrok me een hoedje. Toen zegt ze, wat heb je een leuk hoedje op? zeg, ja. dat heb ik me net geschrokken. Nou ja, toen het ene woord haalde het andere... en toen hebben we toch nog een intelligente conversatie gehad. Toen zegt ze, mag je mijn vriendin voorstellen? Ik zeg, ja. Mevrouw De Wind. Een leuk mens, beetje frivol. Als het mooi weer was, ging ze altijd in het gras liggen. Ja, zei ik altijd tegen mijn vrouw, kijk, de wind is weer gaan liggen. En, eh, leuk mens. En zij kende de hele streek daar, hè, de hele omgeving. En zei ze tegen me, meneer Herman, zal ik u eens een paar plekken laten zien? En... Eh, <laughs> wat? Ik zeg, ja, laat maar zien, mevrouw. Ik heb toch niks te doen vandaag. Het is me verschillende plekken laten zien, hè. Ik weet nog dat ze hier een blauwe Nee, nee, nee, nee. In het landschap, in het landschap. En er was een kasteel en er was een put bij, een echoput. Nou, dat vond zij geweldig. Maar ik moet u zeggen, dat, dat, dat, dat is voor het eerst van mijn leven dat ik een echoput heb gezien. Maar daar vind ik niks aan. Heb je er wel eens gezien? Heb je er wel eens mee gepraat? Ik ben zo uitgepraat, dat is niks. Maar zij wat ze daarin zag, ik weet het niet, maar ze vond het geweldig. En elke dag kwamen ze weer naar de herberg. Ach, meneer Hermans, gaat u nog even mee naar de put? Nou, toen ben ik maar meegegaan, maar ik vond niks. Ik vond niks, maar zij vond het geweldig. Ging ze met die kop in die put hangen. Zo. Ja, wat ze eraan vond, ik weet het niet. heb ik toch zo'n dag of tien lopen slepen met haar naar die...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 they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really need mooie song van uh, eh, Mr. Elton John was dat natuurlijk. We kennen hem allemaal. Eh, ja, deze. Als je wel eens nachts naar buiten loopt... dan eh, denk je misschien van... dit is nachts ook wel lekker om te wandelen. Maar in het zuiden zijn die nachten... Ah. Luister maar eens naar Glen tunes that you know and love just beyond the eye it goes Running through the soul like the stories told of old Old man, he and his dog that walked the old land Every flower touched his cold hand As he slowly walked by, weeping willows cry for joy the southern sky Southern nights They feel so good It's a frightening wish I could haal de politie erbij hoor.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 De jazzpolitie. Eh, liefdesliedjes, luisteraars. Voor mijn goede vriend Willem Bruis draai ik het nummer van Colin Hay. Het heet Overkill. ken het niet, eh, Willem, maar eh, we gaan luisteren. Something I know. Oh, yes. Well, that'd be good.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 At least there's pretty lights, and though there's little variation, it nullifies the night from overkill after day reappears. Night after night, my heartbeat shows. Be Sure. door Colin Hay. Met Overkill was er speciaal voor Willem Bruis. Ik kijk op mijn klokje. Ja, dat moet je niet doen. Ja, dat moet wel doen. Want ik moet eh, op tijd zijn voor het nieuws zo. Eh, we gaan eruit met een nummer van de Fortunes. En die eh, geven een, een, een, lesje in de liefde. Don't throw your love away. Oftewel, uh, gooi je liefde niet weg, luisteraars. Tot straks in het tweede uur met Duitsdag de Week door. today just throw their dreams away and play at love. They wanna give their love away.